hebben nog weinig effect... Door het grote aantal onderaannemers is het vrijwel onmogelijk om onveilige situaties aan te pakken. Volgens een grote vakbond in Bangladesh worden fabrieken van onderaannemers helemaal niet gecontroleerd. Merken als Tommy Hilfiger en Timberland beraden zich op een reactie. Minister Ploemen wil dat westerse kledingbedrijven goede afspraken maken over werkomstandigheden in de kledingfabrieken in Bangladesh. De gemeente Amsterdam heeft nog nooit zoveel parkeergeld geïncasseerd als in 2013. Vorig jaar betaalden parkeerders in totaal 166 miljoen euro. Dat is 9 miljoen euro meer dan in 2012. De stijging wordt vooral veroorzaakt doordat er veel meer parkeercontroles zijn uitgevoerd. Ook zijn de tarieven voor parkeervergunningen gestegen. Vanaf volgende maand worden in Amsterdam geen papieren parkeerbonnen meer uitgeschreven. Parkeerders die in de fout gaan krijgen voortaan alleen een acceptgiro thuis. Het Syrië-overleg in Genève dreigt te mislukken. Het bewind van president Assad ziet niets in een overgangsmodel. Dat was het uitgangspunt van het vredesoverleg in de Zwitserse stad. De Syrische oppositiegroeperingen hadden geëist dat de regering Assad bereid is te onderhandelen over een meer democratisch Syrië. Anders heeft verder praten geen zin, zo lieten ze weten. Maar de vertegenwoordigers van Assad in Genève willen niet praten over een overgangsregering. De Chinese Li heeft de Australian Open gewonnen. Ze won met 7-6 en 6-0 van de Slovaakse Cibulkova. Lee stond voor de derde keer in de finale van het belangrijkste Australische tennistoernooi. In 2011 en vorig jaar verloor ze. Het is voor de Chinese de tweede Grand Slam titel. In 2011 won ze de titel op Roland Garros in Parijs. Het weer wisselend bewolkt en soms met regen of lichte sneeuwval. Het wordt 0 graden in Groningen tot 6 in Zeeland. Tegen de avond vanuit het westen regen, in het noordoosten kans op sneeuwbuien. Langs de westkust kans op zware windstoten. Morgen later op de dag opnieuw regen en in het noorden sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam vielen op eh, de A10 Noord richting de A10 Zuid. Voor de tunnel staat 3 kilometer file. Het is een ongeluk met auto en aanhanger. De tunnel is afgesloten. Op de A28 richting Utrecht staat voor het knooppunt Rijnsweer 2 kilometer file. Dat is door een ongeluk met een vrachtwagen geladen met vis. De rechterrijstok is dicht.